Voor bewoners is onderdak geregeld in een hotel in Gouda. In Den Haag rukte de brandweer uit voor ondergelopen huizen en kelders... en ook in kerkraden stonden straten blank door een wolkbreuk. In België sloeg het noodweer hard toe. Vooral in de provincie Namen was er veel schade. Belgische media spreken van een mini-tornado. 17 mensen raakten licht gewond, zeker 50 gebouwen raakten beschadigd en veel bomen waaiden om. In het stadje Borijn, bij de Franse grens, werd het overdekte terras van een café helemaal weggeblazen. Het noodweer trok daarna naar de provincie Oost-Vlaanderen. Daar liepen straten onder water en ontstond zelfs een modderstroom. In Fort Lauderdale, in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida... is een pick-up truck ingereden op bezoekers van een Pride-optocht. Daarbij is volgens lokale autoriteiten één dode gevallen. Een andere bezoeker raakte gewond. De politie heeft de bestuurder van de truck aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt. Er wordt nog onderzocht of er opzet in het spel was... of dat er sprake was van een ongeluk. In een dorp in het zuiden van Polen heeft een grote brand gewoed. Tientallen gebouwen zijn daarbij grotendeels verwoest. Inmiddels is het vuur volgens Poolse media onder controle. Zo'n 400 brandweerlieden hielpen bij de bestrijding van de brand. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Het vuur verspreidde zich snel doordat de gebouwen in het dorp dicht op elkaar staan... en sommige panden van hout zijn. Het weer wolkvelden, maar soms ook zon. In het noorden kan eerst nog een bui voorkomen. Vanmiddag meer zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En het wordt 20 tot 27 graden.